Hendricks heeft het eindrapport over de stukgelopen onderhandelingen over Paars Plus in ontvangst genomen. Daarin staat dat er een gat van een paar miljard euro zat tussen de bezuinigingseisen van de VVD en de PVDA. De informateurs hebben voorstellen gedaan om de kloof te overbruggen, maar zonder succes. De koningin bespreekt nu met haar vaste adviseurs hoe het verder moet met de formatie. Aspergetelster José Jansen uit Zomeren komt morgenochtend vrij. Ze wordt verdacht van uitbuiting van seizoenswerkers. De burgemeester van Zomeren sprak van slavernijtoestanden. De rechter heeft de voorlopige hechtenis na een half jaar opgeheven... omdat het aspergeseizoen voorbij is en er dus geen gevaar meer is voor herhaling. Tot aan haar proces mag de vrouw uit Zomeren geen contact hebben met de getuigen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de kenniseconomie... nu het onderzoekscentrum van het voormalige Organon naar Amerika verhuist. De Kamer vindt dat het vestigingsklimaat in Nederland zo aantrekkelijk moet zijn... dat internationale bedrijven er niet over pijnzen om hun kenniscentra uit Nederland weg te halen. Minister Van der Hoeven belooft dat er een wetenschapscampus in Os komt... waar een deel van de, het omslagen Organon personeel aan de slag kan. Zes Duitse jongens hebben aangifte gedaan van seksueel misbruik op Ameland. De jongens van 13 zijn lid van een sportclub in Osnabrück en hadden vorige maand een vakantiekamp op Ameland. Ze zeggen dat ze op de slaapzaal zijn misbruikt door 13 andere jongens en dat de begeleiders er niets tegen hebben gedaan. Justitie in Duitsland onderzoekt de zaak. Een man van 53 uit Venendaal is vannacht miljonair geworden... toen hij 3,75 euro in een speelautomaat had gestopt. In het casino in Nijmegen won hij de Mega Millions jackpot... van ruim 1,6 miljoen netto. De casino's hebben in het hele land 151 speelautomaten staan... die allemaal aan elkaar zijn gekoppeld. Het weer, veel bewolking en in het zuidoosten regen. Vanavond trekt de regen naar het noordoosten en wordt het vanuit het zuiden weer droog.